NOS Nieuws van 5 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Asielzoekers uit Marokko en Algerije die vrijwillig teruggaan... krijgen geen vertrekpremie meer. Staatssecretaris Dijkhoff wil op die manier ontmoedigen... dat mensen uit veilige landen naar Nederland komen om de premie op te strijken. Die kan oplopen tot 1950 euro. De laatste tijd stijgt het aantal asielzoekers uit Noord-Afrika... en Dijkhoff is het zat dat veel van hen hier misdaden plegen. De man die werd verdacht van het doodschudden van zijn vijf weken oude zoontje is vrijgesproken. Volgens de rechter in Den Haag is er onvoldoende bewijs dat hij verantwoordelijk is voor de dood van baby Jaden. Tijdens de zitting spraken deskundigen elkaar tegen over de doodsoorzaak. De vader zelf heeft altijd ontkend. Het OM had 30 maanden tegen hem geëist. Premier Rutte wil niet meteen met het vingertje wijzen naar de nieuwe Amerikaanse president Trump. Hij moest zich in de Tweede Kamer verantwoorden voor zijn telefonische felicitatie aan Trump. Verschillende partijen vinden dat Rutte daarbij kritischer had moeten zijn. Maar de premier benadrukte dat Trump democratisch is gekozen en dat je ervan uit moet gaan dat hij deugt. Een aantal hypotheekverstrekkers heeft de hypotheekrente verhoogd... met als aanleiding de winst van Donald Trump bij de Amerikaanse verkiezingen. Zijn beleid zou prijsopdrijvend effect hebben... en dat heeft directe gevolgen voor mensen die een hypotheek willen afsluiten, ook in Nederland. Het gaat om verhogingen tot een kwart procentpunt. Dat is voor het eerst in jaren. De politie in Brussel heeft traangas en een waterkanon ingezet bij een grote betoging van militair personeel. Ruim 8000 Belgische militairen demonstreerden in de Belgische hoofdstad tegen het plan om de pensioenleeftijd te verhogen van 56 naar 63 jaar. Volgens de VRT begon de betoging vreedzaam, maar liep het uit de hand toen de militairen door een politieafzetting heen probeerden te breken. Het weer bewolkt met regen of motregen en 10 tot 13 graden. Morgen droog met soms een bui bij maximaal 13 graden.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 Zo staat op de A4 richting Amsterdam tussen Delft en Dorp, 19 eh, kilometer, dat levert een half uur vertraging op. Op diezelfde A4, maar dan vanuit Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Zoeterwoude, 25 kilometer. Ze zijn bezig met het wegtakelen van een kapotte auto... en daarom is de linkerreis zo dicht bij Zoeterwoude. De vertraging is zo'n anderhalf uur. De A7 van Zaandam Amsterdam naar Horen tussen Purmerend Noord en Avenhoorn 9 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. A15 van Europort naar Gorkum tussen Pernis en Alblasserdam 14 kilometer door een oliespoor.